Het hoogtepunt van de storm ligt tussen 8 en 12 uur. De ANWB adviseert om niet de weg op te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Voor de rest van het land geldt code geel. Daar kan ook schade ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geschrapt. Vluchten die wel doorgaan krijgen waarschijnlijk te maken met vertraging. En de NS laat uit voorzorg al minder treinen rijden tussen Den Helder en Zaandam. De Oosterscheldekering en andere keringen en sluizen gaan naar verwachting dicht. Spotify heeft maatregelen aangekondigd na de kritiek over podcasts die de streamingdienst aanbiedt. Artiesten als Joni Mitchell en Neil Young hebben hun muziek van Spotify gehaald... omdat ze boos zijn over de podcast The Joe Rogan Experience. Daarin trekt de presentator meermaals de werking van coronavaccins in twijfel. Bij elke podcast waarin het over corona gaat... zal Spotify nu een verwijzing zetten naar een webpagina... met wetenschappelijke informatie over het virus. In Canada blokkeren tientallen vrachtwagens en andere voertuigen... voor de tweede dag op rijcentrum van Ottawa... uit protest tegen het coronabeleid van de regering. De chauffeurs en andere demonstranten eisen dat alle coronabeperkingen... in heel Canada worden geschrapt. Premier Trudeau heeft gezegd dat de betogers slechts een minderheid vertegenwoordigen. Hij wil niet op hun eisen ingaan. Egypte heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Afrika Cup. Het won met 2-1 van Marokko. In de halve finale stuiten de Egyptische voetballers op het gastland Cameroen. De andere halve finale gaat tussen Burkina Faso en Senegal. Het weer, vannacht regen en meer wind. Het wordt omstuimig, langs de westkust in de ochtend dus even een storm en zeer zware windstoten.